Mariette Krol met het NOS Journaal. Het tweede verkiezingsdebat tussen de Amerikaanse president Trump en zijn uitdager Joe Biden is afgelast. De commissie die het debat op 15 oktober moest organiseren heeft het geannuleerd. Vanwege de coronabesmetting van president Trump zou de confrontatie niet op één podium zijn, maar virtueel online. Trump vond dat onacceptabel. Hij wil op 15 oktober een eigen campagnebijeenkomst houden... en Biden gaat vragen van kiezers beantwoorden. De presidentskandidaten zouden wel, zoals gepland, op 22 oktober met elkaar in debat willen. De Amerikaanse epidemioloog Lipsic, die ook een van de grondleggers is van het R-getal voor COVID-19... zegt tegen Nieuwsuur dat hij geschrokken is van het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland. Vorige week vrijdag waren het er nog zo'n 4000. Deze week ging het om bijna 6000 nieuwe gevallen. Lipsic noemt het bijbehorende R-getal van 1,17 zeer zorgwekkend. Dat geeft aan hoeveel mensen iemand met corona gemiddeld besmet. Hij noemt het dragen van een mondkapje essentieel om een mogelijke nieuwe lockdown te voorkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat Europa meer moet doen om de stijging van het aantal coronabesmettingen tegen te houden. Anders dreigen opnieuw lockdowns. Donderdag werden in Europa voor het eerst sinds de corona-uitbraak... meer dan 100.000 nieuwe bevestigde besmettingen geregistreerd. En tennisser Novak Djokovic staat in de finale van Roland Garros. In de halve finale versloeg hij Stefanos Tsitsipas... maar Djokovic had moeite met de Griek. Hij had vijf sets nodig om hem te verslaan. In de finale zondag staat Djokovic tegenover Rafael Nadal. Het weer. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land regen. Lokaal ook met onweer.